uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. 41 uit Heilo en een man van 53 uit Akersloot. De twee zaten in een auto. Volgens de politie hadden ze een kacheltje bij zich dat de vergiftiging heeft veroorzaakt. Het lastigvallen van vrouwen op straat moet strafbaar worden, zegt de PvdA. De partij heeft er een initiatiefwet voor ingediend... en een groot deel van de Tweede Kamer steunt het idee. Het plan zal na de verkiezingen worden behandeld. Aanranding en belediging zijn al strafbaar, maar verbale seksuele intimidatie niet. Het verkiezingsteam van Donald Trump heeft tijdens de verkiezingscampagne intensieve contacten gehad met Russische geheime diensten. Volgens Amerikaanse media blijkt dat uit telefoongesprekken die de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben onderschept. Het team van Trump heeft altijd ontkend dat er contacten waren met de Russische overheid in campagnetijd. De contacten werden ontdekt op een moment dat de computers van de Democraten werden gehackt en Trump zich opvallend lovend uitliet over president Poetin. Toch is er tot nu toe geen bewijs gevonden voor een samenwerking tussen het team van Trump en de Russen om de verkiezingen in de VS te beïnvloeden. Heineken verkocht het afgelopen jaar meer bier en maakte meer winst. Vooral in Mexico en Vietnam deed de bierbrouwer het beter. De omzet steeg naar bijna 21 miljard euro. Dit jaar wil Heineken overnames doen in onder meer Brazilië. Daardoor zal het de op één na grootste bierproducent van dat land worden. Ook ABN AMRO komt met cijfers. De bank maakte vorig jaar 1,8 miljard euro winst. Dat is 6% minder dan een jaar eerder. De bank moest geld opzij zetten voor vergoedingen van omstreden renteproducten. Ook zijn honderden miljoenen euro's uitgetrokken voor een reorganisatie. Het weer dan nog, veel zon, maar later op de dag komt vanuit het westen bewolking het land in.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 spend all alone. I think about the times that I ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Can you feel it? Now it's coming back We can steal it If we bridge this gap I can see you Through the curtains of the water couldn't understand.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 Don't cry, don't say a word, just hold me now and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I ever in love. What do you say when words are not enough?